Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VS-strijders in het noorden van Irak. De raad kwam in spoedzitting bijeen op verzoek van Frankrijk. De Veiligheidsraad vraagt de internationale gemeenschap om de Iraakse regering en de burgers te helpen. De voorzitter van de raad zei dat alles eraan gedaan moet worden om het lijden van de getroffen burgers te verzachten. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor ISIS-strijders. Het Rode Kruis heeft gisteren voedsel, water en medicijnen gedropt in de bergen van Noord-Irak. Een Koerdisch tv-station meldde dat de Verenigde Staten bombardementen op ISIS-strijders hadden uitgevoerd. Het Pentagon spreekt het bericht tegen. In Amsterdam is Christina Deutekom overleden, een van Nederlands grootste sopranen. Deutekom kreeg belangrijke prijzen, onder meer voor haar uitvoering van Koningin der Nacht uit Die Zauberfleuten van Mozart. Ze zong die rol bij haar debuut in Amsterdam in 1963 en later ook in de Metropolitan Opera in New York en de Scala in Milaan. Deutekom maakte zaterdag een ongelukkige val, raakte in een coma en overleed in het VU Ze was 82 jaar. In Scheveningen is een meisje van zes zwaar gewond geraakt toen ze van het havenhoofd viel. Ze reed met haar fiets op een van de havenhoofden toen ze door nog onbekende oorzaak naar beneden viel en zeven meter lager op de rotsblokken terecht kwam. De brandweer en de KNRM haalden haar naar boven. Ze ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. PSV heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Europa League. In Oostenrijk wonnen de Brabanders met 3-2 van Sankt Poelten. De thuiswedstrijd in Eindhoven was ook al gewonnen.